Jan van der Putten met het NOS-journaal. Jos Brecht, de verdachte, werkte jarenlang voor de scouting in Polen. Volgens het AD ging hij naar Polen toe toen hij in 2002 weg moest bij de Nederlandse scouting vanwege ontucht met jongens. Zijn verleden was in Polen niet bekend. Het AD ontdekte dat Brecht tot vorig jaar zomer actief was bij scoutingkampen in Polen. Zo meldde hij zelf op internet dat hij zes weken lang met 150 kinderen het bos inging. ging. De politie in Limburg kan op dit moment niet zeggen of het verblijf in Polen bekend is bij de rechercheurs die Brecht proberen te vinden. In het onderzoek rond de dood van Nicky Verstappen zijn de afgelopen dagen ruim duizend tips binnengekomen. In Amsterdam is vannacht iemand op een fiets omgekomen bij een aanrijding met een bus. Dat gebeurde op de kruising van de Marnixstraat met het Raamplein. De fietser had iemand achterop en zou op de busbaan zijn aangereden. Het is niet duidelijk of de fietser zelf is omgekomen of degene op de bagagedrager. Minister Grapperhaus noemt het beschamend dat Nederlandse criminelen vorig jaar bijna 19 miljard euro hebben omgezet met de productie van synthetische drugs als ecstasy en speed. Die 19 miljard is een berekening van de politieacademie. Volgens Grapperhaus heeft de aanpak van die criminelen de hoogste prioriteit. Bij een brand in een wellnessresort in het noordoosten van China zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Er zouden 18 gewonden zijn. Zo'n 70 mensen zijn uit het resort geëvacueerd. Een aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Meer dan 100 brandweerlieden waren ruim 4 uur bezig om de brand in de miljoenenstad Harbin te blussen. De oorzaak van de brand in het vier verdiepingen tellende gebouw is onduidelijk. Het weer nog, eerst flinke buien met kans op hagel en onweer, later meer zon en het wordt een graad of 17.